see the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. De tekst was op, dat is duidelijk. <laughs> Ja, kan ik ook hoor. Ik kan twee uur lang hummen, maar daar heb jij niks aan. Goedemorgen. Welkom bij de show. Welkom bij de zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je me gezelschap houdt. Want ik ga lekker twee uurtjes prachtige muziek voor je draaien. Ja, echt om je oren te masseren, te vertroetelen, je trommelvliezen te verwennen. En ik heb ook nog een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus er is alle reden om lekker te luisteren naar jouw ZVL. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Met ontspannen muziek van The Bee Gees. allemaal hartstikke verliefd eh, op Kim Wilde in de jaren 80 en 90. Haar ontvloerste blik, och, veroverde ons allemaal. Het mannenhartje klopte veel harder. Althans bij sommige mannen dan natuurlijk. Ehm, Kim Wilde dus en Four Letter Word. En voor de Bee Gees ook, eh, nou, ook wel lekker zwoel zou je kunnen zeggen. How deep is your love? Straks gaan we praten met eh, Samira Elmahi. Zij is auteur van het boek Jouw vader, een Marokkaan. Herman Bruin gaat eh, met haar praten. Toen ouders van Samira eh, El Mahi kort na elkaar overleden...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 I've been trying to hold on, but you say that you're not sure. I just hope you realize what my heart is going through. How long must this feeling go on? must I stand the pain and how long must this feeling go on waiting for the night, waiting for the right time to I know all about the hurt and the problems in the past. I know why you're scared of love, cause you think it just won't last long. Well, I'm here to tell you what I'm saying is all true. There ain't nobody else in life that can take the place of you. How long Must this feeling go on? How long must I stand the pain and how? run away oh, run. Girl, I can't wait to have you. Oh, how long must this feeling go on? How long must I stay? lekker bij de koffie. En een eh, mooi gevulde koek. Ik heb er een met twee amandeltjes. Heb ik mazzel. lekker hoor. Of zondagmorgen niet goed voor de lijn, maar wat maakt het uit? Jorden, prachtige muziek van Clouseau, Domino en Lionel Richie in How Lang. Over een minuut of acht gaan we een boek bespreken. Dus eh, blijf luisteren, want dan maken we je weer een beetje wijzer hier bij veel. Dus, en tot die tijd onder andere muziek van, jawel, deze, Axel Rudy Pell. kermis. Maar dan heel anders natuurlijk, hè? Met deze lieden. Simon en Garfunkel hier bij ZVL en Scarborough Fair. En voor Axel Rudy Pell samen in, eh, nou, of samen is eentje. Of zou die een dubbele persoonlijkheid hebben? Zou zo maar kunnen. Hè? En halleluja, hier bij ZVL dus. Tijd voor een boekbespreking. Eerst mijn eh, collega Dick van Gooswilligen. Ze werkt als beleidsmedewerker bij WMO Maatwerken, maar is ook bezig met een persoonlijk project. Een boek dat in februari 2026 verschijnt met de titel Is jouw vader een Marokkaan? Daarin onderzoekt Samira Elmahi haar dubbele achtergrond en de vragen en oordelen die erbij komen. Ze is vandaag te gast in ons studio. Welkom Samira. Je werkt aan een boek met de opvallende titel Is jouw vader een Marokkaan? Om met de woorden van Jan Mulder te spreken, leg uit van waar die titel. Nou, die vraag die krijg ik heel vaak. Want als mensen mij eh, zien met mijn Hollandse hoofd, dan eh, vinden ze het altijd heel gek dat eh, mijn vader Ahmed heette. En ja, op een of andere manier roept dat altijd heel veel nieuwsgierigheid op. En ik heb ook wel het idee dat dat meer is dan als je een Engelse of een Franse of whatever vader hebt. Maar en dat, komt door? dat het een Marokkaan was. Ja, en dat is toch inmiddels ook niet meer zo bijzonder, want er zijn heel veel Marokkanen hier in Nederland. Ja, ik denk door de grote mate van negativiteit die er is rondom Marokkanen. Heb je daar zelf wel last van, van die negativiteit? Nee, ik heb daar echt geen last van. Jij wordt niet gezien als een Marokkaan? Nee. Je bent ook half Nederlands natuurlijk? Ja. Dus ligt daar meer de nadruk op? Ik voel me wel echt Westers en Nederlands, ja. Je bent gewoon Samira? Ja, ik ben gewoon Samira. Dat boek, kan je vertellen waar het over gaat? Is dat, een, is dat autobiografisch? Het gaat over je beide ouders, die ja. overigens allebei niet meer leven. Eh, ja, mijn ouders overleden kort na elkaar. En ehm, nou, ik wilde wel wat met dat gevoel. Dus ik ben gewoon hun verhaal op gaan schrijven. En ik, ik wilde aanvankelijk het, eh, het, het ziekbed van mijn moeder heel graag opschrijven. Nou, dat heb ik gedaan. Dat was namelijk een heel mooi jaar. Ik heb met mijn zus eh, heel intensief voor haar gezorgd. En tijdens die periode heb ik heel veel gesprekken met mijn moeder gevoerd over, nou ja, hoe ging dat dan vroeger en hoe ontmoette je papa dan en hoe was dat dan en waar liep je tegenaan? heb je ooit getwijfeld aan papa en dat soort dingen. En, eh, nou ja, en al die verhalen die mijn moeder vertelde, heb ik flashbacks geschreven. En de, dat, de lezer gaat ook echt mee naar Marokko en mee naar toen ik klein was. En mee naar het moment dat mijn vader zijn Nederlandse paspoort kreeg toen hij genaturaliseerd was. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Ja, want jij bent ook mee op vakantie geweest naar Marokko. Maar je sprak, geen, eh, je sprak de taal niet. Nee, nee. Dat is bewust door je vader ook gekozen. Ja, dat is bewust. vind ik heel jammer. Ja, ja? Was natuurlijk heel leuk geweest sowieso om eh, de taal te spreken. Eh, maar dat eh, vind ik echt heel jammer dat ik de taal niet spreek, ja. Want wat is het voordeel? Nou, sowieso dat ik met mijn Marokkaanse familie had kunnen praten toen ik met mijn zus naar Marokko ging. Nou ja, en er zijn best veel Marokkanen in Nederland, dus nou, het was ook praktisch geweest. En sowieso een tweede taal kennen is natuurlijk, ja, dat is heel rijk. Hebben je ouders er weet van gehad dat je een boek over ze ging schrijven? Nee, ik grapte het wel tegen mijn moeder van... joh, misschien schrijf ik wel een boek. Nee dat, nee, nee, dat hadden ze wel echt tof gevonden trouwens. Ja, als ze daar nu getuigen van zouden zijn... dan waren ze trots op hun dochter. Heel trots, ja. Heb je overwogen om het samen met je zus te schrijven? Eh, nee. Want jij bent taalvaardiger dan je zus. Nee, mijn zus zou dat denk ik ook wel kunnen. Maar nee, ik wilde dit gewoon doen. Ik, dit dus was echt mijn manier om... Eh, een beetje closure, denk ik ook je bent eh, half Nederlands, half Marokkaans en daar ben je ook trots op. Eh, toch leven in een samenleving die eh, steeds meer polariseert, steeds meer onverdraagzaamheid. Heb jij af en toe ook last van, van discriminatie? Nee. Nee, ik ben zelf, ja, met een sollicitatie of zo. Ik weet wel dat ik als 15 of 16-jarige een keer bij de Albert Heijn solliciteerde voor een bijbaan. En dat ik toen een brief kreeg of een telefoontje, dat weet ik niet precies meer eh, met de boodschap: wij nemen geen eh, medewerkers met hoofddoek aan of zoiets. Toen is mijn moeder eh, boos op de fiets gesprongen naar de Albert Heijn. En ben je uiteindelijk dan nog aangenomen? Nee, ik mocht er van mijn moeder niet meer aan het werk. Nee. Een ander, een ander baantje gezocht uiteindelijk. Ja, ehm, nou was onlangs in het nieuws, hè, Geert Wilders, die, die plaatste een post op X... met een gezicht, een helft een, een, een, een een, blanke vrouw, aan de andere kant een gesluide vrouw. En daar stond onder kies maar. Eh, en jij had daar al een beetje op voor gesorteerd. Eh, omdat je toen al met de cover van je boek bezig was. Volgens mij had jij eenzelfde illustratie gemaakt. Met een vrouw gesluit en niet uh, gesluit. Daar stond ook daar stond onder. of daar stond dan kies maar, toch? Ja, nou dat kiesmaar stond er natuurlijk nog niet onder. Want ik, ik had het gewoon als optie voor de, als cover voor mijn boek. Dus er stond geen kiesmaar onder. Die had ik op eh, LinkedIn geplaatst eh, en daar had ik kies maar onder gezet om eh, te refereren aan de post van Geert Wilders. Ja, stoort jou dat? Ben je gekwetst als er zo'n post voorbij komt? Nee, ik ben niet gekwetst. Ik denk wel van daar gaan we weer. Ja, en wat is er aan te doen? nou, niks. Ik dat er niks Moet je het daarover hebben? Moet je het negeren? Ja, ik heb nu natuurlijk niet genegeerd. <laughs> nu zit ik hier. Ik heb geen last van als iemand een hoofddoek op zijn kop heeft. En ook niet als iemand het niet heeft die, polarisatie en die onverdraagzaamheid in Nederland, dat lijkt erger te worden op dit moment. Heb je het gevoel dat, dat we toch ooit weer tot elkaar zullen komen, dat, die, dat dat verdwijnt? Of moeten we daarmee leren leven, denk je? Nou, ik denk dat we daarmee moeten leren leven, maar het zou wel echt heel mooi zijn als het kan, hè? Maar ja, dat eh, nee, gaat niet gebeuren. Ja. Het boek eh, verschijnt in februari. Maar 13 februari. Het, ja, maar het is al klaar, want het manuscript ligt al klaar. Eh, de cover, is die ook nu al bedacht? Bijna. Ja, wordt, Dat, wordt dat die twee hoofden? Nee, heel iets anders, maar wel echt of. Ja, ben je er tevreden over? Heel erg. Aan wie wordt het eerste exemplaar uitgereikt? Oh, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Nou, dat moet je maar even doen. Nou, het is nog geen februari Nee, het is nog geen februari. En jij blijft gewoon schrijven, je blijft gewoon... Komt er een tweede boek al? Nou, dat zou ik wel graag willen, ja. Heb je al een idee waar het over gaat? Echt. Nou, ben, ben je ook over het nadenken? Als mensen nu meer over jou willen weten, je hebt een hele mooie website, Puur Samira. Geef nog even de website eh, dat mensen daar terecht kunnen komen. Puursamira.nl En daar staan blogs en foto's. En een stukje van het boek ook. Ja een stukje van het boek. Ja. Nou, zullen we afspreken dat we jou in februari weer uitnodigen? Heel graag. Om te vragen waar het boek echt over gaat?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 Jones. Billy Paul hier in de show. Um, ja, ik ga eens even kijken de agenda van vandaag. Want eh, er is veel te doen in de regio. Dus, eh, en het leuke is dat je het zelf ook kunt nalezen op onze website. Omroepzvl.nl agenda. En daar staan al die activiteiten. Bijvoorbeeld een open dag, uh, kinderdierendag in Hulst. Een jeugdviswedstrijd in Oostburg. Een boekenmarkt in Damme. En nog veel meer moois. Een optreden van celliste Hanneke Rauw ook nog vandaag en nog veel meer moois. Dus loop je vandaag met de ziel onder je arm en denk je bij jezelf... Ik wil wat doen. Ik wil de deur uit. Nou, ga naar onze website omroepzvl.nl. Ga naar agenda en maak je keuze. Want er zijn voldoende leuke dingen te doen hier in de regio. stars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old. That right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best, but I believe in love. I believe in I believe in mom and dad, and I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care, and I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music. I believe in I know with all my certainty what's going on with you and me is a good thing. It's true. I believe in you. I don't virginity is as common as it used to be in working days and sleeping nights. That black is black and white is white. That Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood. That gasoline's in short supply. The rising cost of getting by, but I believe in I believe in old folks. I believe in children. I believe in you. I believe in love. I believe in I believe in mom and XVL. José Alberto. mooie deze eh, Ma Grand Amor Le Die of zoiets hè. <laughs> Uit 1996, klein netje. En Don Williams om een beetje country en western in de show te krijgen. I believe in you. Het eh, gaat al richting 11 uur. Het schiet op vandaag. En ik kan je alvast vertellen dat we straks in het volgende uur iets meer eh, tempo maken. Na 11 uur. En dat er een reportage in eh, te beluisteren valt van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever. Die iedere keer weer met zijn blauwe microfoon de winkelstraten eh, in rent. En dan de mensen brutaal ondervraagt. Wat hij heeft gedaan afgelopen week, dat hoor je straks over ongeveer 40 minuten hier bij ZVL. ZVL. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. star who gets burned in a three way script. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The story always ends if you Wat een prachtig nummer, toch? Ja, Gordon Lightfoot. If You Could Read My Mind. Uit 1971 alweer. En daarvoor mooie muziek van de Zuidenburen. Hoover ik en Mad About You. Aan het einde van het eerste uur van de show. Over een paar minuten ben ik bij terug. Ik <laughs> ga ervan stotteren. Eerst even een pauze doen. En intussen luister jij naar wat mededelingen van huishoudelijke aard, zal ik maar zeggen. En het nieuws en weer. En ik ben bij je terug, dus met het tweede uur. Met onder andere een reportage van onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Tot besluit van dit uur. Ach, Chris, Ria en Full If You Think It's Over. Klopt, want ik ben zo weer bij je terug. your crown.